Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne heeft genoeg wapens om Russische troepen in de bezette gebieden aan te vallen. Dat zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Of de veelbesproken tegenaanval nu echt is begonnen, blijft onduidelijk. Al wordt er wel al gevochten, zegt correspondent Iris de Graaf. Oekraïne zelf die ontkent een tegenoffensief nog niet, maar bevestigt het ook niet. Veel tegenstrijdige berichten dus. We kunnen niet echt harde conclusies trekken, maar dat er gevochten wordt in de Donbass en dat de strijd ook om Bachmoed nog niet definitief gestreden is, dat lijkt wel duidelijk. Polen heeft zich niet aan de Europese regels over de rechtspraak gehouden. In 2019 kwamen er nieuwe wetten waarmee rechters minder macht kregen. De EU was daar boos over en krijgt nu gelijk van de hoogste Europese rechter. Daar is de rechtsnationalistische regering niet blij mee. Polen kan miljoenen euro's uit Brussel mislopen als ze zich niet aan de regels houden. Een bijzondere ontdekking in een kringloopwinkel in Ermelo. Daar kwamen medewerkers eeuwenoude vuistbijlen tegen in een doos met spullen. Ja, vuistbijlen zijn stenen in de vorm van een bijl. Die gaan nu naar een museum, want daar worden ze onderzocht. Waarschijnlijk komen ze uit de steentijd en dan zijn ze dus 5000 jaar oud. In de Franse hoofdstad Parijs wordt hard gewerkt om de rivier de Seine schoner te maken. Volgend jaar worden er namelijk de zwemwedstrijden van de Olympische Spelen gehouden. Maar de Seine zit nu nog vol met poepbacteriën. We're measuring two fecal indicator bacteria and the level of concentration of these bacteria allows us to know whether it's safe to bathe in the water or not. Ja, nu komt er vaak rioolwater in de rivier terecht als het bijvoorbeeld hard heeft geregend. Daarom wordt er een enorm ondergronds waterbassin gebouwd. En als het dan regent, dan loopt het daarin. En dan overstroomt het riool niet meer. Het weer vannacht 10 graden ongeveer. Koelt het af. Morgen begint de dag met zon. Later wat wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 18 tot 25 graden. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu tussen app en vloed. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through eastern walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me.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 my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father but I'm telling you that I hope that I am heard.